Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over, melden de Financial Times en het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Er Wordt al een tijd gesproken over de overname die nu dus rond zou zijn. UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. De prijs van aandeel wordt waarschijnlijk 9,50 euro, 15 cent meer dan de slotstand van afgelopen vrijdag. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal mogelijk vandaag al bekendgemaakt. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst van de postactiviteit van het voormalige TNT. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld en wil de TNT al langer inlijven. In Damascus zijn afgelopen nacht gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen via de telefoon tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. De berichten zijn nog niet bevestigd en er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. Volgens de ooggetuigen was in de wijk al Almes het geluid van zware machinegeweren en raketwerpers te horen. Veiligheidsgroepen blokkeerden verschillende wegen en deden de, de straatverlichting uit, zeiden ze. Almes is een van de zwaarst beveiligde wijken van Damascus. Er zijn diverse legereenheden gestationeerd, omdat er in de wijk grote anti-regeringsprotesten zijn geweest. Bij de presidentsverkiezingen in Oost-Timor heeft zittend president Ramos Horta zijn nederlaag erkend. Bij meer dan 80% van de stemmen geteld staat hij derde van de 12 kandidaten. Populairste twee plaatsen zich voor de tweede ronde volgende maand. Linkse oppositieleider Guterres staat in de voorlopige uitslag aan kop. Oud-legerleider Ruak staat tweede. De oud-vrijheidsstrijder Ramos Horta, die in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede won, doet mee op persoonlijke titel.